Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Conducteurs, machinisten en ander NS-personeel krijgen meer salaris. Want na de hele nacht onderhandelen tussen de NS en de vakbonden... is er een deal gesloten over het salaris en de werkomstandigheden van het personeel. Vakbond FNV somt even op wat het personeel krijgt. Twee keer duizend euro eenmalig zit erin. Eh, een gemiddelde loonstijging... Eh, van 9,25% in die 18 maanden. In inflatie, reparatie, afspraak. Alle jeugdschalen gaan eruit. 14 euro wordt het minimum uurloon. Ja, en dat ze er nu uit zijn is goed nieuws voor jou en ook voor mij hoor. Want de geplande stakingen van dinsdag en donderdag gaan niet door. De kerncentrale in Zaporizhia is volledig stilgelegd. De Oekraïense beheerder zegt dat ook de zesde en laatste reactor van de centrale is losgekoppeld van het elektriciteitsnet. De grootste kerncentrale van Europa ligt in de Russisch bezet gebied en is zwaar beschadigd door beschietingen. Wat het voor gevolgen heeft voor de stroomvoorziening van de Oekraïners weten we niet. Het leverde ongeveer een vijfde van alle energie in in het land. In de maas in Rotterdam is een jongen van 19 overleden nadat hij drugs had gebruikt op een technofeest. Volgens de politie was de jongen agressief bij de EHBO-post voordat hij onwel werd. Het reanimeren van de jongen mocht niet meer baten. De organisatie heeft toen het feest afgelast. Het lichaam van koningin Elizabeth wordt rond deze tijd naar een andere plek gebracht. Ze stierf donderdag in Schotland. Een correspondent Arjen van der Horst vertelt waar de kist naartoe gaat. Van haar zomerverblijf bij Balmoral Castle in de Schotse Hooglanden... naar het paleis van Holyrood House. Dat is de officiële residentie van de Britse monarch in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Maandag is er een processie van Holyrood House naar de kathedraal van St. Giles, waar dan een herdenkingsdienst plaatsvindt. Het lichaam van de koningin ligt daar dan voor 24 uur opgebaard, zodat de Schotten persoonlijk afscheid kunnen nemen van haar. Dinsdag komt haar lichaam naar Londen en dan is op 19 september de uitvaart. Het weer een zonnige ochtend. Vanmiddag zijn er wolken. Het kan ook wat regenen, maar het zijn steeds korte buien. Het wordt 21 tot 23 graden.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 Eh, van een verzamelaar genaamd Kings of Swing. En u herkende natuurlijk allemaal dat nummer Take the A-Train. Eh, we hebben eigenlijk een rijke hoeveelheid aan vrouwelijke eh, zangers gehad, vocalistes, eh, in de Nederlandse jazz scene. En één daarvan is zeker Anne Burton. zij maakte in, op 29 april 1974 een cd, heeft ze opgenomen, uh, at Victor Studio in Tokio. Zoals de meeste jazzliefhebbers weten zijn Japanners ook dol op eh, jazz. En er zijn heel veel fantastische persingen, uh, jazzpersingen uit Japan gekomen. Ook heden ten dagen bijvoorbeeld met Francisca Tandoi. Dat is ook de reden dat deze cd als begeleiders uitsluitend Japanners kent. Akira Miyazawa op fluit en tenor. Masahiko Sato op piano... Mitsu Inaba op bas... en Masahiko Ozu op drums. Van de LP By Myself Alone draai ik Come Rain or Come Shine. Luistert u naar Anne Burton. days may be cloudy or sunny. We're in or we're out of the money. But I'm with you always. I'm with you, rain or shine. together, unhappy together, and won't it be fun? En dat was Anne Burton in een Japanse bezetting... met uitsluitend Japanse begeleiders... opgenomen in de Victor Studio in Tokio. Ik heb nu klaarstaan een trompetist die veel te vroeg is overleden. Ik heb het dan over Clifford Brown. Fantastisch getalenteerde muzikus en inderdaad jammerlijk veel te vroeg overleden. Uh, de cd die ik nu heb voorstaan. Een eh, heruitgave van de oorspronkelijke LP uit 1956... was het laatste studioalbum van Clifford Brown... voordat hij een paar maanden later overleed, in juni van dat jaar. We luisteren naar Clifford Brown op trompet... Sonny Rollins op de sax, Richie Powell piano, afgewisseld met Celesta... George Morrow op bas en Max Roach op drums. Voorwaar een topbezetting. Love is a many splendored thing. is a many splendid thing. Met uh, naast Clifford Brown een hoofdrol voor, uh, op drums eh, door Max Roach. we gaan van de trompet naar de altsax. En wel Cannonball Adderley. Union Cannonball Adderley. het was de eerste jazzartiest die ik als jong jongetje hier in Nederland zag optreden op een concert in het Koerhuis. Eh, we gaan hier luisteren naar een opname eh, uit 1961... opgenomen in New York City. En Cannonball Adderley op alt wordt begeleid door Bill Evans op piano... en de ritmesectie van het Modern Jazz Quartet... Percy Heath op bas en Connie Kay op drums. In maat Waltz voor Debbie... met, eh, zoals ik zei, Bill Evans ook op piano. En dat was het vorige nummer, maar hier komt Cannonball Adderley. Debbie. Dan eh, heb ik klaarstaan uh, eh, Nat King Cole met zijn eh, mooie bronzen stem. hij wordt hier begeleid door het orkest van Billy May. Ook alweer een wat oudere opname op Capitol in 1957. Luistert u naar Don't Get Around Much Anymore. the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door they'd have asked me about you. Don't get around much anymore. stir up memories. Been invited on dates. Might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. guess my mind's more at ease, but nevertheless, why stir up memories? Been invited on dates, might have gone, but what for? Awfully different without you don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore. En dat was de mooie stem van Nat King Cole. We gaan weer luisteren naar wat instrumentaals en wel eh, Sonny Stitt op altsax. Van de CD Sonny Stitt featuring Howard McGee. En dat betekent dat Howard McGee ook hier te beluisteren is en wel op trompet. Verder Walter Bishop Jr. op piano. Tommy Potter op bas en Kenny Clark op drums. Luistert u naar een opname gemaakt in de turicop Studios in Zurich in 1967, Loverman. Loverman, <coughs> sorry, Loverman, Sonny Stitt en Howard McGee. Uh, eh, weer wat vocaals en eh, wel Dakota Staten. Dakota Staten wordt begeleid eh, door de many Album Big Band... waar ze veel mee heeft samengewerkt. En een opname uit 1973, Confessing the Blues. Here I stand before you with my heart in my hand. I want you to read it, baby, hoping that you'll understand, baby. Daddy, please don't dog me round. I'd rather be here than anywhere else I know in town. Because you're so nice and loving, and you have such pleasing ways. Take me to your home, I'll be there And I'm thrilled by your charms, baby, that's what I call heaven. When you hold me in your arms, baby, you can make everything alright. Yes, everything's alright. Can I meet you today, or will it be tomorrow night? We'll be right back. before you with my heart in my hand. I want you to read it, baby, hoping that you'll understand, baby. Daddy, please don't dog me round, oh, don't dog me round. I'd rather be here than anywhere else I know in time. Because you're so nice and loving, and you have such pleasing ways. You take me to your home, well, I'll be there all my days. Well, you know I would lie. Well, you know I would lie. If I didn't love you, well, I swear I hope to die. sure used to be. Now this is my confession, baby, and I'm thrilled by your charms. Maybe that's what I call heaven when you hold me in your arms, baby. You can have me for yourself, yes, all by yourself. I'm in love with you, baby. I Dat was Dakota Staten met een swingende Confessing the Blues. En die uh, swingende orgelsolo die was van Groove Holmes. Een uh, tenorsaxofonist van grote klasse, dat mag ik hem wel noemen. Ik heb het dan over Coleman Hawkins. Coleman Hawkins eh, een wat eh, vroege opname van uit, op, eh, opgenomen op 16 oktober 1957 in de Capitol Studios in Los Angeles. En Coleman wordt hier begeleid door de jonge Oscar Peterson op piano, Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en Elvin Stoller op drums. Op drums. De in de tijd LP naar de hand uitgebracht als CD... was getiteld The Genius of Coleman Hawkins... luistert u naar In a Mellow Tone. MUZIEK tweede nummer van de Millers vanochtend. Eh, vanwege het concert vanmiddag in de Krocht. Waarvan ik net ook verneem dat eh, het inmiddels uitverkocht is. Dus mocht u van Heinde en Verre nog richting Zandvoort willen komen... dan kunt u dat doen voor de mooie zon en de gezelligheid hier in ons dorp. Maar de krocht is uitverkocht vandaag. Eh, we gaan dus luisteren naar de Millers... in een bezetting met Herman Schoonerwald op klarinet... Frans van Bergen, jazzviool. Koen van Nassau, vibrafoon. Matt Matthews, daar heb je hem, accordeon. Paul Ruys, piano. op de Molenaar, gitaar. Victor Kahatu, bas. Tony Nusser op drums. En de zangeres deze keer is Suzy Muller. Luistert u naar Double Bass Hit. dat waren de Millers. Ik noemde Susie Muller als vocaliste, maar die was kennelijk even een straatje om bij de opname van dit nummer. En Herman Schoonderwald had naast zijn klarinet ook nog zijn tenorsax meegenomen. Dan gaan we naar een zangeres en wel Peggy Lee. 9 oktober in de krocht eh, staat het programma in het teken van haar en van zangeres Julie London. Ik kreeg eh, net door, ook weer van Hans Rijmers, de organisator... dat eh, Joke Bruis, jammer genoeg, met stemproblemen eh, heeft moeten afzeggen. Maar er is een zeer waardige vervangster gevonden, namelijk Laura Fiji. Dat wordt dus 9 oktober van dit jaar in Theater de Krocht in Zandvoort. Peggy Lee, die wordt hier begeleid door Justin Gordon op de Noorsax fluit... Jack Sheldon op trompet, Bob Corwin piano... John Pisano gitaar, Max Bennett bas... Stan Levi drums en Francisco Aquabella percussie. Het is een eh, opname uit 1962 eh, van de CD Mink Jazz. Luistert u naar Peggy Lee met I Won't Dance. they should do. You know what? You're something, yes you are. You're something, and oh what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do the continental. I won't dance, how could I? I won't dance, merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if you hold me in, beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if you hold me in your arms, I won't dance. No, no, no, no, I won't dance. I won't dance. and that was uh, Peggy Lee. Ja, en eh, we zijn al aan het één na het laatste nummer toe eh, van eh, dit programma ZFM Jazz. En dat zijn de Ray Brown All-Stars. Met All Gray, Al Gray op trombone, Gene Harris op piano en Fender Rhodes. Ron Ashton op gitaar, Ray Brown bas en Grady Tate op drums. Opname op Concord natuurlijk, mei 1985. De cd was Don't Forget the Blues... En het nummer is called Night Train. En dat was eh, de Ray Brown All Stars waren. Eh, het loopt nu eh, tegen 12 en dat betekent het laatste nummer. Dank voor het luisteren. We gaan eruit met Wes Montgomery, Melvin Ryan op gitaar...